9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Italië zijn de afgelopen 24 uur 1071 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Voor het eerst sinds 12 mei zijn het er weer meer dan 1000 op één dag. De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen al richting de 1000. De meeste gevallen zijn vastgesteld in Rome, Lombardije en rond Venetië. Volgens de autoriteiten zijn de meeste besmettingen vakantiegerelateerd. Bijna de helft van de positief geteste Italianen zou het virus hebben opgelopen op het eiland Sardinië. De directeur van de Belgische luchtvaartpolitie is overgeplaatst naar een andere dienst vanwege de dood van een Slovaakse man begin 2018. De Slovaak was op de luchthaven van Charleroi aangehouden en gedroeg zich in zijn cel agressief, waardoor agenten hem in bedwang moesten houden. Later overleed hij. Afgelopen week kwamen camerabeelden van het incident naar buiten... waarop ook te zien is dat een agente naast de Slowaak de Hitlergroet bracht. Donderdag legde een andere hoge politiefunctionaris in België zijn werk al neer vanwege het incident. In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens Duitse media zaten daar ook supporters van Feyenoord bij. De Rotterdamse club doet in Duisburg mee aan een oefentoernooi waarbij geen publiek welkom is. Zeker 200 hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties. Zeker 50 railschoppers zijn opgepakt. Feyenoord speelde vandaag tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg en won beide wedstrijden. Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is vanmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere karts betrokken. Toezichthouder NVWA doet onderzoek naar het racewagentje. De kartbaan in Uden mag gewoon open blijven. Het weer. Langs de kust en in het noorden kan nog een bui vallen.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 Zaterdagavond op ZFM. Please swipe for the vice to drop, drop, drop, drop. drop. ZFM Zandvoort. Mijn naam nou Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. En uh, party update. Nou ja, hij is een beetje, beetje, beetje simpeltjes. Een beetje krapjes. Want ja, we hebben minister Rutte gehoord. En voorlopig eh, geen clubs en festivals. Want eh, het is alleen maar erger geworden. Anderhalve meter afstand. Handjes wassen. Desinfecteren. En op sommige locaties dan een mondkapje op. Ja, het wordt er allemaal niet beter op. Maar ja, hè, ik zeg persoonlijk, doe die grens dicht. Want volgens mij, als we nou eens gaan kijken naar Zandvoort alleen... of naar Amsterdam, alleen maar toe toeristen. En allemaal uit de landen waar eh, ook daar de corona heftig is. Dus ja, dan vraag je af, eh, waar zijn we mee bezig? We houden ons goed. Nou ja, bij familie mag je niet met z'n allen mee komen. Want dat schijnt het ergste te zijn. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Hè. Je stapt de kroeg binnen en eh, er komt een ander komt er binnen en die besmet jou. De kroeg gaat twee weken dicht. Ja, hoe triest kan het zijn? En jij zit met de gebakken peren, want dan zit je twee weken in quarantaine. Ja, en dan maar afwachten of je het ook niet gekregen hebt. Zie je, we antwoord voor ons opening Block en Crown. Met Martina Boet met Let's Celebrate. De oud nummer van de Cool and the Gang. En als we het toch over eh, Block en Crown hebben. We hebben nog een plaat gemaakt. Een oudje van eh, Will Smith. Summertime. Alleen dit keer in de 2020 Club Mix.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 It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love dance let's make it Tequila and vodka Girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing like da da da da. da. daarvoor Jason Derulo met Take You Dancing. Eh, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, het Rotterdamse festival A Day at the Park... vindt dit jaar ondanks de coronamaatregelen toch gewoon plaats. Ongeveer 750 bezoekers kunnen op 19 september verdeeld over drie shifts... het Krakelingse bos bezoeken. Het kan dus wel, hè? Alleen ja, of het dan leuk is met 750 man... Percy is deze plaat voor 250 eh, bezoekers... die een privé-dansvloer met eigen tafel krijgen. Hiervoor worden de maatregelen van het RIVM in acht gehouden... en wordt er anderhalve meter afstand geboden. Gewaarborgd. Nou ja, ik moet nog zien of dat allemaal lukt... want in de kroegen lukt het ook nog niet zo goed... Mensen worden blij van feestjes en wij eh, van feestjes organiseren al dus alleen Hardenberg CEO van organisatie ALDA. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze festivals met de fans te verbinden. En dat gaan we dan nu ook doen. Onder andere Joris Voorn, Brank en Baggy geven de présence op het eh, mini-festival voor 750 personen. En eh, ja, de kaartverkoop eh, begint... of is vandaag begonnen om 12 uur. Maar had je je eigenlijk afgelopen donderdag moeten registreren. Maar misschien, je moet gewoon even kijken op de website van A Day at the Park. Het werd tien jaar lang georganiseerd in Amsterdam. Het festival wordt daarna in 2018 niet gehouden. En in 2019 kwam het voor het eerst naar Rotterdam. En daar blijft het dan ook. CFM Zandvoort, door met muziek. Want daarvoor zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. DJ Koon en Mark Palacio.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 Deze zaterdag 22 augustus vanaf 11 uur ben je nog steeds welkom in eh, Escape in Amsterdam. Met het wekelijks feestje Brainwash. Voor meer informatie check even de website escape.nl. Want eh, ja, je zal maar eens in die rij gaan staan en dan mag je gewoon niet naar binnen. Dus een beetje lullig allemaal. Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo geeft achter de persans actes de présence. Ja, moeilijke woorden. Ik denk niet dat die moeilijke woorden geschikt zijn voor mij. Dus in ieder geval, Raymond doet de line-up van de zaterdag en, en van de vrijdag trouwens. Onze eigen zandvoortse Raymond. Dus kijk even voor de informatie op escape.nl. Maar in ieder geval vanavond gewoon Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog een, eh, een klein feestje. Losse heupjes, dine and dance. Terwijl eten en dansen, hoe leuk kan het zijn? Is begonnen om half negen, duurt tot twee uur vannacht. In de Panama. En voor meer informatie check de website panama.nl. Met onder andere Kimberly Ramirez, Dion Dwight, Dams, Young Alexander en Takito. En dat is allemaal hosted bij eh, MC Hightower. En de percussions, leuk te weten, zijn van Clayton Barros. Vanavond dus in de Panama tot twee uur vannacht. Losse heupjes, dine en dance. Oftewel eten en dansen in de Panama. En tot zover ook een korte, karige party-update. Terug naar de muziek.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 en Ida Ilo. Met Dini Love. En daarvoor And You Up featuring Mike Dunn. Met Jack My Body, de David Pang remix. TVM Zoom voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij En zo werd het even tijd voor de, de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Die gestreamd zijn dan en erg populair in de danslijsten. Deze week op 10, Night Funk met About Your Love. Op 9, Ruda Silva en Pax met Touch Me. 8 Monkey Safari met Palermo. Palomar, moet ik zeggen. het naam. Op 7 Noisy met Summer 91. Op 6 Use Disco en Earthen Days met Hypnotize. Op 5 David Pang, The Heat is aardig gezakt. Vorige week stond hij op twee. Op 4 KZ Lies met Girl. En op 3 John Smith Deep and de V-Neck Extended Remix. En op 2 Steve Lacy en Love Generator met Live Without Your Love. En deze week nog steeds op 1 John Smith met Deep and the Extended Mix. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Gaan we gewoon niet draaien. Misschien in, het, eh, in de mix van DJ Mouser straks of in de mix van eh, DJ DJ Skelly. Die is er straks uh, vanaf live vanuit Italië. Maar er is nog even andere muziek. Alayo en Gala. Marshmallow met Fall Down. de La Course en Angelo Ferreri met On Time. En eh, volgens mij hadden we die plaat al gehad in een andere versie. Maakt niet uit. Goede muziek mag je gewoon <laughs> vaker draaien.